Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die wordt verdacht van het doodschieten van zijn buurman in het Brabantse Stamperschat blijft langer vastzitten. Twee weken geleden schoot hij de 25-jarige Hemza dood terwijl zijn vrouw en baby binnen zaten. Verslaggever Simone Tukker. Vrij snel daarna gingen er allerlei verhalen rond. Bijvoorbeeld dat het zou gaan om een parkeerruzie. Nou, dat zette meteen kwaad bloed bij de nabestaanden. Die zeggen zich helemaal niet in dat beeld te herkennen. Zij vermoeden een racistisch motief. En dat komt weer omdat in de uren en dagen eigenlijk na dat incident er allerlei berichten zijn opgedoken... die die verdachte eh, op het internet heeft geplaatst. Dat waren dan allemaal racistische en anti-moslimteksten. Het Openbaar Ministerie wil niets over het motief zeggen... maar de familie van Hemza wil dat dat wel serieus wordt onderzocht. Een olietanker met ruim een miljoen liter stookolie aan boord... is gezonken voor de kust van de Filipijnen. Eén bemanningslid is om het leven gekomen en 16 anderen konden worden gered. De tanker kwam bij de hoofdstad Manila in de problemen door hoge golven. Het had ongeveer 1,4 miljoen liter industriële stookolie aan boord. Er wordt nu gevreesd voor een grote natuurramp. Voor de Olympische en Paralympische Spelen is een record aantal tickets verkocht. 9,7 miljoen, meldt de organisatie. Dat betekent dat er nog zo'n 300.000 tickets beschikbaar zijn. In het voetbaltoernooi zijn er nog kaarten van 15 euro te krijgen voor sommige groepswedstrijden. En wie nog een goede plek wil bij de openingsceremonie van morgen... moet tussen de 1600 en 2700 euro neertellen. Het is een party in het huis van Miley Cyrus, want dit nummer van de zangeres heeft meer dan 1 miljard views op YouTube. Party in de USA. Het nummer komt daarmee in het rijtje van zo'n 300 nummers die de 1 miljard streams hebben aangetikt. De best bekeken muziekvideo op YouTube is met 8,4 miljard streams nog altijd Despacito. Het weer, veel wolken. Het is rond de 21 graden. Vannacht een bui en misschien ook wat onweer. Morgen begint een dag nat. Later klaart het op en dan is het zo'n 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook op de Noord-Hollandse wegen is de avondspits bijna voorbij. Kleine 10 minuten vertraging nog op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Batuverdorp. 2 kilometer file daardoor bergingswerkzaamheden is dus één rijstrook dicht. Op de A9 vanuit Diemen Alkmaar bij knooppunt Badhoevedorp 9 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 vanuit knooppunt De Nieuwe Meer naar knooppunt Watergaasmeer voor knooppunt Koenplein nog 6 kilometer file met een klein kwartiertje op onthoud.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 Dat is uh, voor mensen die vandaag te gast zijn in deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Niet helemaal onbekend, want we hebben hier in de studio Singa en een oude bekende, want die is ook al eens een keer eerder geweest. Dat is Bas. Goedenavond. Goedenavond. Hey. Ja. Ja, allereerst eh, ja, Bas, want die heb ik al een tijdje niet, eh, niet gesproken. Want eh, ja, jij duikt op een gegeven moment op. Terwijl ik eventjes iets laat zien. Kijk, oh. kijk. Dus <laughs> even kijken wat er gebeurt. Ja, dan halen ze mij meteen uit, uit de camera meteen. Ik, nee, Bas, want jij hebt, je, bent, je hebt hier wat meters gemaakt, muzikaal gezien. Dat was met Tessa Villiers, geloof ik. Tessa Villiers of Ariane Abbestee. Een van die... Eh, ja, in ieder geval... Misschien met eh, allebei ben ik hier wel een keer geweest. Dat, dat, geloof ik ook. Isaac Bullock misschien ook nog een keertje. Ook nog, denk ik. Ja, lang geleden. Het is lang geleden, ja, Zeker een jaar of eh, tien terug. Zoiets. Even over dan nu in de hoedanigheid met... Oh, moet hou, ik, hem voor de camera, <laughs> hou ik hem op zijn kop. <laughs> nee, het is goed. maar even over, daarover gesproken. Ehm, dat, dat is eh, nu eh, werk jij samen met Singa. Eh, hoe is dat gegaan? Ben jij... Is, ben jij gevraagd door, door haar of hoe is dat gegaan? We hebben met elkaar gestudeerd aan het conservatorium in Haarlem. Ja. En Eva Singa. Ja, Eva. ja vroeg maar eerst voor mij voor wat tentamens. Weet je wel, van die speeltentamens, bandtentamens. En toen mhm. ging ze op een gegeven moment uh, met haar eigen muziek verder. Toen vroeg of ik gitaar wilde spelen bij haar. En zo geschieden. Zo geschieden. En zo, is het ook... zo is het, eh, eh, ja. vijf jaar of zo, zes jaar, zoiets. Ja. Ah, dat is al een eh, dus knap lange tijd. Ja. Ehm, het is helemaal te gek. Van, van, van Eva, dat is de echte naam natuurlijk van, van Singa. die ken ik al sinds 2021. Zover gaat het terug. Wauw. Want dat was de tijd dat jij een van je eerste EP's volgens mij afleverde. Singles, ja. ja singles ja, in Resonate, geloof ik. Eh, die, die, eh, die ja, Resonate, de EP, die kwam ietsje later. Maar dat was wel inderdaad de periode dat ik de eerste singles eh, ben gaan releasen. Dus dat klopt. en toen stond ik al op de radar, blijkbaar. Ja, toen al. <laughs> bij mij al zeker. en waarom? Omdat ik toch iets heb met wat jij brengt. Hmm. dat doet mij een klein beetje denken aan de piratenperiode. Dat is al wel honderd jaar geleden dat dat, dat zo is. Want het is een beetje alternative R&B waar komt de belangstelling voor alternative R&B bij jou vandaan? <laughs> Goeie vraag. Ehm, nou, dan moeten we echt helemaal terug naar mijn jeugd, denk ik. Mhm. Want ik heb altijd een ontzettende voorliefde gehad voor ehm, Amerikaanse rapmuziek. Dus denk aan 50 Cent, The Unit, uh, eh, The Game... Ehm, dat soort types, zeg maar. Ik zou ook bijna naar een concert van hun gaan toen ik eh, een jaar of twaalf was of zo. Ik was diehard fan. Dus ik liep dan als twaalfjarig meisje koptelefoon op en dan echt keiharde hip-hop, keiharde rap. Mhm. Ehm, dus daar is denk ik het hip-hop stukje uitgekomen. En daarnaast veel Alia geluisterd, Alicia Keys, Beyoncé, of course. Mhm. Ehm, maar altijd wel in hoekjes gekeken wat, wat alternatiever was dan eh, de mainstream of zo. Dus ik heb ook veel artiesten die ik dan aan vriendinnen die luisteren en die dan zeiden van... Huh, wie is dit? Of Josh Stone bijvoorbeeld. Nou, ja, nou, helemaal waanzinnig. Maar meisjes van mijn leeftijd of vriendinnen... die keken me echt aan van wie is dit? Wat luister jij? Waarom ga je niet gewoon normale... of nou ja, normale hè, of mainstream dingen geluisteren luisteren? Dus ik denk ehm, dat ik altijd wel een beetje voorliefde voor... een beetje de underdog heb en zoek naar... Nou ja, speciale dingen, I guess. Ja, ehm, want dat is denk ik ook wel eh, de trigger, denk ik. Waarom ik dan weer zo'n mafkees vindt eh, van... nou ja, dit is natuurlijk wel iets eh, wat eh, draaibaar is. Maar kennelijk, in de afgelopen tijd... zijn daar meer mensen nu een beetje achteraan het komen. Want ja, het is inmiddels 2024. En ik geloof dat ook de landelijke muziekmedia... dat inmiddels ook helemaal niet ontgaan is... met wat jij allemaal aan het uitspoken bent. Klopt, ja, ja, klopt. Heel tof. Het is echt... Ehm, ja, mijn eerste eh, landelijke airplay is, er, is uit En dat is van, van de week gebeurd. Ja. En dat was echt een mega verrassing. En eh, toch wel een soort mijlpaal of zo. Ja, En ik hoop eigenlijk dat dat een beetje het duwtje is naar, eh, naar, de rest. Ja. ja. Popronde is, ik zei het al, is jou ook niet vreemd. Want waar heb jij, in welke popronde heb jij gezeten? 2000, moet ik goed zeggen, 22? Ja, 22. 2022. Ja, dat was twee jaar geleden. Ja, ja ehm, nou zegt Bas net eh, conservatorium. Is dat het conservatorium hier in Haarlem? Ja. Zie je? Dat is toch... Dus daar is het... Eh, ontstaan. Dus, eh, ontstaan. <laughs> jij komt ook uit Haarlem, hè? Nee, van origine niet. Nee? Nee, ik kom uit Vlissingen. Vlissingen? ja. <laughs> Pap, als je luistert, shout-out naar jou. <laughs> maar je woont nu wel al een tijdje in Haarlem, toch? Ja, ja al bijna tien jaar. Ja? ja, ja. ja. Wat, wat vind jij van de stad? Fantastisch. Ja? Ja, ik vind het heel fijn. Het is het is gewoon nog overzichtelijk of zo. Het is gewoon wel echt een stad waar ik vandaan kom. Daar, daar is het gewoon wat kleiner en iedereen kent iedereen en zo. En daar was ik een beetje, een beetje klaar mee misschien. En hier kan je nog steeds wel een beetje in de anonimiteit zitten. Genoeg mensen. Prachtige stad, vlakbij het strand. Want daar ben ik ook opgegroeid. Dus ja, je, zit erop zo... Uh, ja, ja, je zit ja, ik eh, nog even kijken. Ehm, dus dat is ook super fijn. En ja, het is wat ik zeg. Het is, een, het is een mooie combi, denk ik, tussen, tussen Amsterdam en dan rustigheid of zo. Geen trams, metro's dat het allemaal overzichtelijk is, vind ik heel chill. Ja, wat, eh, wat, <laughs> wat breng je dan toch nog als je eventueel naar je vader zou gaan in Zeeland? Eh, wat, eh, wat vind je dan daar nog terug in Zeeland? Ja, als ik naar mijn ouders ga, dan is het toch wel een bepaalde rust of zo, denk ik. Daar is het gewoon, wat ik zeg, iedereen doet een beetje zijn dingetje. Iedereen kent elkaar, maar voor de rest gebeurt er ook niet zoveel. En dat is heel relaxed voor een paar dagen. daarna heb ik wel weer zo van, oh ja, en moet wel weer moet er even wat gebeuren. En dat is ook denk ik wel de reden dat ik hier naartoe ben gekomen. Dat je gewoon veel dichter bij het vuur zit. Ja, eh, je bent niet de enige eh, muzikant uit Haarlem. Of eh, uit, uit Zeeland. Nee, dat klopt. Ja. er zijn, er, we hebben hier ook nog eerder in, uh, in één in de studio gehad. Dus die brengt een beetje Bruce Springsteen-achtig materiaal. Heeft hij dat heeft hij afgelopen jaar uitgebracht. Cool. En dat is Bernard Hering. Zeg je die naam wat? die naam zeg maar niks. Nee, nee, maar komt wel uit Zeeland. Uit Zeeland, ja. Nou, dan eh, Zeeland is Zeeland, hè. Dan, ah, dus, eh, dus, eh, <laughs> dus, je bent niet, de, niet de enige zeel in Haarlem. Nee. Maar hij woont daar namelijk ook. Dus, ah, ja, leuk. Ja. Ehm, nou ja, we, gaan straks dingen van je horen. Mhm. En natuurlijk is het ook leuk als we weten dat er iets ook van jou gaat aan zitten komen. Maar dat gaan we in de loop van de uitzendingen gaan we het onder meer erover hebben, denk ik. Um, voor de mensen die mee zitten te kijken op dat mooie jijbuis... Wat is het geval? 30 mei hadden we hier ook een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. En op een gegeven moment was hier eh, Harlem Lek uh, eh, te gast. En Janne Timmer zei, <laughs> we trekken die bank even een stukje naar voren. Want dan kunnen we lekker op zitten. En wat doe jij Eva? Jij dacht... Die bank, dat is hem. Die moet ik hebben, ja, ja. tuurlijk. Dus je gaat straks eh, gezellig naast eh, Bas zitten. En dan eh, moeten we dat vangen in een beeld. Dus ook dit wordt een bankoptreden Banksessies. Vanavond. Ja, oké. Okay. dat zo dadelijk. maar nu eerst weer even tijd voor een stukje muziek. Want na, deze, na, dit nummer, dus even de cameramensen aankijken. Na dit nummer gaan we beginnen met het eerste blokje van twee. Dan weten jullie dat. is een, een band, een ja, stel oude bekenden. Wist niet dat ze enorme fans waren van de snelheidssport. Maar toch, ze hebben ene Robbie Bosdijk in de uh, gelederen rondloper. Die speelt mee in die band. En die is gewoon zwaar Europees kampioen eh, geweest in de Westfield Cup. Dat is een autosportklasse. En die jongens die bedachten, dan heb ik het over steenkoud... Wij gaan eens even een fijn nummer eh, maken in aanloop naar de Grand Prix van Nederland. De Dutch Grand Prix die volgende maand wordt gehouden. En dat nummer dat heet Gas op die lolly met de commentaarstem van Olaf Mol. voor onze rots vast Kom op gast, wees niet verrast De zescilinder motor bieden aan u hou vast ziek, we dachten het dus niet We gaan door als het moet door jullie niet Kijk vooruit, spiegel is niet nodig Maak het de achteruitverstelling overbodig Oh, riem om, staat in als een bom Wij zitten aan het sturen, niet andersom <laughs> Dan stap je in En dat was hem. En die zullen we tijdens het eh, weekend eh, van de Grand Prix ook nog wel eens even laten horen. Want ja, eh, misschien is het dan ook nog wel een leuke aanleiding om Robert-Jan van Dijk van uh, Steenkoud aan de telefoon eh, te krijgen. En wellicht ook die bassist die ooit heeft meegedaan aan de Westfield Cup. Ja, want daar eh, hebben we het over. Die is Europees kampioen geweest. En die jongens zijn allemaal liefhebbers van de snelheidssport. En die dachten van gas op de lolly, wij gaan daar iets leuks mee doen. Waar we ook iets leuks mee gaan doen, dat is live muziek laten horen. En vanavond in deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf van juli. Het, het lijkt er echt op alsof het het hele jaar door live muziek hebben. Nou, dat eh, gaat, eh, gaat helemaal goed komen. Want Singa is vandaag met Bas te gast. En het eerste nummer wat eh, we gaan beluisteren... dat is ook meteen de meest recente single. En dat nummer dat heet Sun Goes Down. to show you how much I adore you. We're cruising from city to city, all the way through down south. We got no plans, no future, no past, just your hand in my hand. We can do whatever we want. If the sky falls down, we'll die as one. Make the as long as you hear me. Baby, gotta live it up. We ain't gonna wait till the sun goes down. Pick me up and turn it up. I'll be looking in your eyes your superpowers really got a hold on me. This crazy world keeps on turning, and we just ride along. We got no plans, no future, no past. Wish this day never ends. Make the stars remember us. It's alright, it's okay. As long as weer heel actief. Want in één keer, bam, abrupt. Eh, en meestal horen we dan altijd een galmpje van een snaar of wat dan ook. En in dit geval was het in één keer over. Ja, dan moeten we opletten. Dus eh, hier was het applaus plaats van The Sun Goes Down. Eh, dan is het natuurlijk tijd voor het tweede nummer van dit blokje van één Tenminste, het eerste blokje van één en dat nummer dat heet Fire. vibe if you want to. run and hide, if you want to. Turn this day into a night. Give me the green light if you want to. You stick to me like honeydew. Do whatever feels good to you. Weekend on the night. Turn on the lights if you want to. If you want to. You take me higher, higher. I like the fire we make, slowly burn the night away. I like the fire we make. You take me higher, higher. I like the fire we make, slowly burn the night away. Yeah. Hmm. It's funny how you blow my mind you drive me crazy, but it feels right. Nobody loves me like you do, tell you the truth. You were always meant to be mine. Ooh, keep pushing this fire. Dangerous are desires. We can skip the pace, build the flames. Don't leave me this way. Keep them growing higher. I like the fire we make. You take me higher, higher. You take me higher, higher I like the fire we make Slowly burning out away You distract me and my feelings Focus on me breathing a beautiful connection flows naturally. Oh, you sweep me off my feet and catch me falling deeper. Pull me closer when you think I've had had enough. It's us against the world now. Bring the fire, we go all out. You give me all the love I need. Unravel me, oh. No more second guessing. Cause you're my curse, it's a blessing as long as you give me all the love I need. Ooh, ooh, ooh no. Slowly burn the night away. I like the fire we make. You take me. aankomen. Ik denk, <laughs> eh, dat eh, was het eh, eerste blokje van twee. Straks volgt er uiteraard natuurlijk een volgend blokje. In totaal gaan we er zes laten horen. Maar dit komt toevallig ook uit Haarlem. En die band die bestaat uit drie personen. En die heet Low Erects. myself from breathing in your love. Stacked fear of losing you on top of my red cage while trying to fall asleep on a floor made of all I'm craving. I kept myself from exhaling all the pain I was saving. was dit. Ze komen uit eh, Haarlem. Eh, ja, we hebben net al twee nummers eh, gehoord van Singa. En Bas, die zegt net... Ga je, ga je nou ook met Eva verder praten? Nou, niet helemaal, want ik heb iets vernomen... Oh. Want ja, we hebben volgende maand bij een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... hebben we hier de burgemeester in dit, van dit dorp. Ene meneer David Molenburg... Die schijnt op een bas te spelen. Hij zegt altijd van... Er zijn twee verschillen. Bernd Snijder is... Eh, dat is iemand, een bassist. Eh, of, hij zegt het, eh, nee, die speelt de bas en ik ben een bassist. Dat zegt David Molenburg over zijn collega Bernd Snijder. Of ex-collega is het inmiddels. Maar die David Molenburg die is ook gelinkt aan jouw familie, heb ik begrepen. <laughs> Hoe zit dat? Dat klopt, dat is best een leuk verhaal. mijn vader eh, die speelt in een eh, jazzbandje al sinds de middelbare school. Heet dat eh, niet de, brand new oldtimer? De brand new <laughs> oldtimer, dat klopt. een goede bandnaam nou ook. Ja. En, ehm, ja, ze hebben op het Kennemer gezeten. En toen is die band ontstaan. En later is David Molenburg, zeg even dat ze twintig waren, is die erbij gekomen. Ja. als ik me niet vergis. Maar ik ben als klein jongetje van, van vijf of zes... ging ik altijd mee naar optreden. Dus dan ging ik altijd als enige, want er was natuurlijk nooit publiek. <laughs> stond ik als ah, enige, als klein jongetje, stond ik kaart te dansen op van die oude lullen jazz. <laughs> Oh. Ah, dus Inmiddels eh, vind ik het helemaal te gek. Maar eh, nee, ik eh, heb ze toevallig twee weken geleden nog zien spelen in de pletterij. Want ik ga altijd als trouwe fan even kijken als ze moeten optreden. Oh, maar David, die zit, dus, die zit in die band. Dus als ik, tegen, als ik volgende maand, als ik tegen zeg... Hey, David, je kent de vader van Bas. Maar Bas zelf is altijd mee omdat er anders geen publiek is. Ja. dan al goed idee. Dat <laughs> was als kind, hè? Nee, inmiddels trekken ze volle zalen. Uh, eh, okay, ja, natuurlijk. <laughs> is, eh, is hartstikke leuk. Hartstikke helemaal te gek om hun te zien spelen. Ja. Dus, eh, ga een keer kijken, zou ik zeggen. Nodig hem uit met zijn voltallige band. Ja, het zijn covers. Dus dat, jazz. jazz. Moeten we nog eens even over na. Hoe zit het met jouw jazz-aspiraties? Zit daar, zit daar nog <laughs> iets, iets in, uh, in de muziek waarvan je denkt... Nou, dat jazz, dat kan ik wel een beetje gaan gebruiken in eh, mijn muziek. Of mm, niet per se helemaal. Ik vind het sowieso tof. Ik luister het wel. Ja. Ik haal er denk ik ook onbewust wel wat inspiratie uit. Maar het zit niet per se heel eh, bewust in mijn pakket. Nee. nee. <laughs> Ehm, maar goed, het is eh, altijd dus de, de alternative en R&B. Even over jou. Maar wanneer merkte jij van... hey, ik kan ook muziek maken? Ehm, ja, dat is ook wel een grappig verhaal. Ik... Mhm. Ehm, zong als kind altijd keihard mee met de radio. En dan had ik een radio op mijn slaapkamer staan. En ik had een balkondeur en die zet ik dan een klein beetje open. Met het idee dat ehm, Beyoncé en Jay-Z dan langs zouden lopen. En me dan een <laughs> platencontract zouden geven. Hoe was klein, hè? Hoe was zo klein. Hard zingen ook, hè? Dat, ging, dat ging als een... Nou ja, ik heb goed getraind daar. Ja. En dan kwam mijn pa altijd wel eens naar boven. Die zei van, nou, moet je misschien niet even hè, een beetje rust gaan doen? Dat is een beetje, misschien soms een beetje hard. Heel mhm. lief altijd. Mhm. Super supportive. En iets dacht van, nou ze dus blijft maar aanhouden dat zingen. Dan moeten we misschien toch maar iets <laughs> mee gaan doen. En hij had altijd, altijd eh, de droom om drummer te worden. En eh, heeft dat eigenlijk, eigenlijk nooit echt opgepakt. Dus hij dacht, nou, ik heb een collega die gitaar speelt. Dan ga ik wel cajon spelen of nou, proberen of iets. Mhm. En misschien ook een beetje gitaar, een beetje zingen, een beetje mannetje voor alles. En dan starten we gewoon een band. Dus ik ben met mijn vader, ehm, heb ik eh, jarenlang als kind zijnde, als tiener zijnde, ehm, in een band gespeeld hebben we ook echt optredens gedaan en zo in Zeeland. En eh, daar heb ik denk ik de allereerste kneepjes van het vak wel geleerd. <laughs> Ja, ja eh, voor de mensen die zitten te luisteren, eh, hoe komt hij met die vraag? Nou, dit is dan de Maarten Verduin vraag. En wie is Maarten Verduin? Dat is een collega radiomaker ergens in het land. Doet op zaterdagmiddag tussen 4 en 6 ook een programma, ook met podium 107, want dat is hm. zijn programma. En daar zitten dus ook mensen zoals jij daarin. En die stelt soms ook die vraag, wanneer is dat bij jou begonnen? Nou, daarom heb ik die vraag gesteld. <laughs> dus dit is terdege dan de Maarten Verduin vraag. Dan even over, eh, over dus, eh, dat eh, op het moment dat je dus begon te spelen. Maar dan is het natuurlijk vervolg als je dan te horen krijgt... nou, er zit wel aanleg in. Maar dan wil je natuurlijk de muziekopleiding doen. Ja, ja. dat kwam eigenlijk veel later pas. Ik ben best wel redelijk laat begonnen aan het conservatorium ook. Ja. Ik ben eigenlijk spelenderwijs steeds meer gegroeid, gegroeid alles zelf eigenlijk een beetje uitgevonden en, en gewoon maar gedaan. Dus ik mhm. was eigenlijk ieder weekend alleen maar op het podium te vinden. alleen maar in een repetitiehok aan het, aan het, aan het doen eigenlijk. Mhm. Ehm, en toen dacht ik wel van, goh, ik zou eigenlijk wel het conservatorium willen doen. Maar ik kan geen noten lezen, nooit zangles gehad, eh, geen idee. Zal wel niet lukken. Ehm, nou ja, dat eigenlijk. En toen dacht ik van nee, misschien moet ik dat niet de hele tijd voor me houden. En moet ik het gewoon een keer gaan proberen. Dus ben ik naar Haarlem verhuisd om management te gaan <laughs> studeren. In hetzelfde wat gebouw. ja, ja, wat een <laughs> omweg. In hetzelfde gebouw als, als het conservatorium. Dan zag ik heel de tijd die, die, die stomme gitaartassen naar de andere vleugel gaan. En ik zat daar maar met mijn marketing en management shit. En ik dacht, ja, nee, ik ga het gewoon proberen. Fuck it, ik ga het gewoon proberen. Ja, en toen werd ik opeens aangenomen. <laughs> toen was er paniek in de tent. Want toen moest ik echt in de zomer noten leren lezen. Eh, nou, van alles natuurlijk oppakken en zo. Maar ik had gewoon het geluk dat ik heel veel ervaring al had. Dus ik, ik had gewoon, mijn gehoor was heel goed ontwikkeld. Ik wist heel goed wat ik wilde en wat ik wil en hoe ik wil klinken en zo. Ik denk dat dat wel ook al aansprak. En ik had hele goede motivatie, want ik was wel bereid om te werken. Ja. En dat was dus het voordeel van de twijfel, want zat ik erbij. Toch is dat hele marketing- en management verhaal... komt je dan nu ook wel een beetje goed te pas. Want als jij een soort van do-it-yourself... Eh, independent artist bent... Mhm haal nu even de woorden aan van Wendy Moore. Die moet jou ook wel wat zeggen. maar goed, ja. daar kom ik zo nog even op. <laughs> Maar eh, die, eh, dat, dat betekent dus dat je dan toch ook een hele uh, goede strategie kunt bedenken... om je muziek aan de man te brengen. Dus, die dus het mes heeft wel degelijk aan twee kanten gesneden. Denk ik wel, ja. Ik heb er zeker wat van opgestoken. Het was niet voor niks. Nee. het is dus niet... Nou, dat zeg ik ook. Het niet is zonder een bepaalde reden in dat opzicht. Zeker, Goed, we gaan nog één nummer horen. En dan gaan we weer twee nummers van jou laten horen. Maar eerst eh, nieuw materiaal. En dat is van Raoul en de Wiseman. Het nummer dat heet Nice Try. Eh, zoiets als eh, je een, eh, een, kunstje wordt geplikt, maar dat dan nog op tijd achterkomt dat jou een kunstje wordt geplikt. Kortom, nice try, maar doe het maar nog een keer... en het zal je nog een keer niet lukken. Zoiets, dat is strek ik een beetje het verhaal van deze nieuwe single van Raoul en de Wiseman... Nice try. We gaan weer luisteren naar Singa. Want die hebben we niet voor niks in deze studio eh, zitten. Eh, er komen weer wat eh, nummers aan. Dan moet ik weer eventjes heel fijn naar mijn lijstje hier kijken. Want ik heb het opgeschreven. Maar het is ook mij geappt. En WhatsApp Web is natuurlijk een werelduitvinding. Het is de beste uitvinding sinds het gesneden brood. <laughs> en dan staat het allemaal keurig netjes op. Het tweede setje van twee... En daar beginnen we mee. En dat is iets heel spannends, want dat is nog iets wat nog niet eerder te horen is geweest. Wij mogen dat weer als eerste laten horen. En dat nummer dat heet My Mind. Here I am reaching out, working out things and working out Call me off guard, we're feeling pain. Promise is a promise, explain to me why it pours when it rains. Why the sun shines these days, my life in crossfire. I just keep on trying to believe things will all make sense someday. Keep trying to breathe. away. Although I know you're being dishonest, it's not safe to say when all that's left is an empty promise. Or is it all in my mind? Here I go from roach and the battles in my head unfold. I try to understand and speak up, but the voices in my head so loud, so I shut down. World goes by so fast, couldn't keep up with the rest. Society and its pressure measure where I learned my toughest lessons. It lured me down the wrong track, losing myself to someone who shouldn't be in my bed, my bed. It's always I'm sorry, my bad, but I can't go on like that won't go on like that. I would rather look away, although I know you're being dishonest. It's not safe to stay when all that's left is an empty promise. Or is it all in my mind? Is it all in my mind? Is it all in my mind? It all makes sense someday. In my darkest hours, in my loneliest days, I'll keep believing it all makes sense someday. In my darkest hours, in my loneliest days, I'll keep believing it all makes sense someday. In my darkest hours, my loneliest days, I'll keep believing it all makes sense someday. Nu was ik weer een halve tel weer te laat. Maar goed, dat maakt niet uit. <laughs> Eh, dit vind ik altijd wel mooi. Eh, dat nummer dat heet My Mind. Wel een eh, goed gevoelig nummer, vind ik. Dus dat, dat is in ieder geval weer... Komt hij ook op iets te staan? Ja, nou, daar gaan we het zo over hebben dan. <laughs> dus, dus eh, we, we, zijn in ieder geval van eh, My Mind zijn we in ieder geval nog niet af. Want eh, dat, dat is wel leuk. Um, weer even terug naar het lijstje. En dat is een bekende. Want dat is al een single volgens mij iets eerder dit jaar al uitgebracht. Die is van 2024, dus van dit jaar. En we kennen hem in een toch wel dynamische variant. Maar nu krijgen we een hele mooie ingetogen variant. En dat nummer dat heet Rise. Take a step back, take it off, let me see you. Stare into a mirror, sit down, I wanna see it to you. You deserve it all. You gotta trust the fun. Take a deep breath on your body, respect your mind, tell me you feel. But for now, just let it slide. You deserve it all. Take down these walls your way back. Keep looking for the signs, Just looking away back. I know you've been tired trying to find your way back, trying to find your way back, trying to find your way right. them tears roll, let them go out of your inner system. Know it's hard to love yourself if you never learn to listen. Cause you deserve it all. You gotta trust the fun. All you need to know a good feeling never ever lies. Flow with the waves. Let the universe supervise. You deserve it all. Take down these walls keep looking for the signs, you're stuck in a way back. I know you've been tired trying to find your way back. was hem, eh, het eh, tweede blokje van twee. En na het volgende uur komt er nog een blokje van twee. Dus helemaal voorbij is het nog niet. Eerst nu iets wat eh, vooruitlopend is op wat gaat komen. Want maandag 29 juli is er Pride in the Beach... Het was oorspronkelijk de bedoeling dat er iets zou, daar rondom zou plaatsvinden. Maar dat gaat niet door. Dat is helaas afgeblazen. En een van die mensen die een optreden zou doen in de protestantse kerk... het gaat dus niet door mensen... dat is deze Yasha Elianig En dat nummer dat is Dat zal je weten. dat was dus uh, eh, Yashia Leane. Een van de, de mensen die op eh, zou treden. Eh, dat gaat helaas niet door. Maar goed, wat niet kan, kan ook niet. En dus gaan wij het er ook verder niet over hebben. Ehm, deze meneer heeft niet zo lang geleden nog iets gedaan in, in Spanje. Ik heb het over P.A. E en Bond en My Old Man. ik ben in uh, prima bui. Eh, dit eh, was dus de heer Bond. En dan heeft hij ook nog een muzikale broer. En die heet Frank. En dat nummer wat je hoort komt van het iconische album van Alaska.